uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zweden heeft een schip in beslag genomen dat mogelijk met opzet een glasvezelkabel heeft beschadigd. Die kabel loopt in de Oostzee van Letland naar het Zweedse eiland Gotland. Het in beslag genomen schip voer precies in dat gebied toen de schade aan de kabel ontstond. en was een paar dagen eerder vertrokken uit Rusland. Zweden begint nu een onderzoek naar mogelijke sabotage. De laatste tijd zijn er meer datakabels op de bodem van de Oostzee beschadigd. Waarschijnlijk door ankers van schepen. Veel landen denken dat Rusland erachter zit. De rebellen in Congo zeggen dat ze de stad Goma in het oosten van het land hebben ingenomen. De rebellengroep M23 had de stad al een paar dagen omsingeld... en was gisteren al binnengedrongen in de buitenwijken van de stad. De strijders proberen de macht te krijgen over kostbare grondstoffen in de regio... zoals kobalt en goud. Experts van de VN en de Verenigde Staten zeggen dat de militie wordt gesteund door Rwanda. En dat land ontkent dat. De politie is op zoek naar beelden van de gestolen vluchtauto... die is gebruikt bij de inbraak in het Drents Museum. De inbrekers namen vier gouden topstukken mee... en gingen er vandoor in een donkergrijze Volkswagen Golf. Die werd later uitgebrand gevonden in een dorp verderop. De auto werd van woensdag op donderdagnacht gestolen in Alkmaar... en de kentekenplaat bleek ook gestolen. Dat gebeurde diezelfde nacht in het Friese Witmarsum. De politie hoopt op tips en beelden van die plekken. Israël en Libanon hebben afgesproken om het staakt het vuren tussen de twee landen met drie weken te verlengen. In november spraken de landen af dat Israël zich binnen twee maanden volledig uit Libanon zou terugtrekken. In ruil daarvoor zou het Libanese leger harder optreden tegen Hezbollah in het zuiden van het land. Maar volgens Israël is dat te weinig gebeurd. Het weer. Het regent nog op de meeste plekken. De minima liggen rond de 6 tot 10 graden. Overdag geregeld zon, maar ook af en toe een bui met langs de kust kans op onweer. Het wordt 9 tot 12 graden.